De leiders van de 27 EU-landen waren het erover in Brussel vrij snel eens... Van Rompuy is sinds eind vorig jaar namens de Christen-Democraten premier van België. De Britse Catherine Ashton wordt EU-minister van Buitenlandse Zaken. Ze is nu eurocommissaris voor handel. Premier Balkenende is blij met de verkiezing van Van Rompuy. Hij is opgelucht dat daarmee een eind is gekomen aan een periode van speculaties. De SP vindt dat de premier geen gezichtsverlies heeft geleden nu hij geen president van de EU is geworden. De VVD maakt zich zorgen over de inzet van Balkenende voor Nederland. D66 vindt dat Balkenende aan gezag heeft ingeboet. Het begrotingstekort komt dit jaar uit op 5,1 procent. Dat is meer dan de 4,8 procent waar het kabinet van uitging. De cijfers vallen tegen doordat de schatkist minder binnenkrijgt aan belastingen en premies. Volgens Europese regels mag het tekort niet groter zijn dan 3 procent. Maar door de economische crisis voldoet bijna geen enkel land eraan. Oud-burgemeester Freeman heeft de erepenning van de Universiteit van Tilburg gekregen. Volgens de universiteit heeft hij veel gedaan om Tilburg op de kaart te zetten als studentenstad. Vreeman trad vorige maand af nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd. Twee astronauten van de Amerikaanse Space Shuttle Atlantis hebben met succes een ruimtewandeling gemaakt van 6 uur. Ze hebben onder meer een antenne geplaatst op het internationale ruimtestation ISS. De Space Shuttle werd gisteren aan het ruimtestation vastgekoppeld. De astronauten blijven nog zo'n anderhalve week bij het ISS om reparaties uit te voeren. Het is de ene laatste vlucht van de Atlantis. Volgend jaar wordt die niet meer gebruikt, evenmin als de twee andere Space Shuttles. Het weer. Vannacht opklaringen en droog. Overdag eerst zonnig. Later op de dag vooral in het westen een bui. En het wordt een graad of 16.